René van Brakel met het NOS-journaal. Geval op een juwelier. Hij bedreigde de aanwezigen daar met een mes, meldt het Openbaar Ministerie. Tijdens of kort na de overval werd de man opgepakt. De agenten die dit deden kregen op een smartphone een foto van de TBS ertoe gestuurd... en zagen toen dat om de ontsnapte man ging. In Breda is een vrouw van 22 verkracht in haar studentenhuis. Een man belde gisterenmiddag aan. Toen de studenten de deur opendeed bedreigde hij haar met een mes en ging de woning binnen. Hij vergreep zich aan de vrouw en verliet het huis een half uur later. De politie is nog op zoek naar de dader, een blanke kale man van ongeveer 40 jaar. Het Pakistaanse meisje Malala, dat in oktober in Pakistan zwaar gewond raakte bij een aanslag door de Taliban, heeft het ziekenhuis in Birmingham verlaten. Ze blijft de komende jaren in Engeland om te revalideren. De familie is bang dat Malala bij terugkeer naar Pakistan opnieuw doelwit wordt van de Taliban. De politie is op zoek naar beeldmateriaal van het ongeluk in Raart tijdens de jaarwisseling. Een automobiliste reed daar op een groep mensen bij een nieuwjaarsvuur. 16 mensen raakten gewond en een man kwam om het leven. Op beelden van het vuur staat mogelijk informatie die de politie kan gebruiken. Het materiaal is te uploaden via de website van de politie. De drie veroordeelde leidinggevenden van chemiepakken in Moerdijk gaan in hoger beroep. Ze zijn vorige maand door de rechtbank in Breda veroordeeld tot taakstraffen... omdat ze schuldig zijn aan de grote brand bij het chemiebedrijf. Het OM had celstraffen van enkele jaren geëist en besloot eerder al om in hoger beroep te gaan. Het weer vanmiddag bewolkt, 11 graden en een kleine kans op motregen. Morgen droog en bewolkt, het wordt dan 10 graden. Vanaf zondag ook weer wat meer kans op regen. Dit, was... Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Nou ja, maakt het uit. Dan komt het als er niet is, hè. Die, ja, dan regent het in Zandvoort. Als je luistert, natuurlijk het zonnetje in huis. dan is er vandaag even niet, dus ik moet het vandaag zielig helemaal alleen doen. Ja, ik ben een grote jongen, dus dat ga ik redden gewoon. Ja Nou, welkom luisteraars. Zandvoort luncht op deze vrijdag. Het is 4 januari. En eh, historische dag vandaag. Vandaag 58 jaar geleden dat ik eh, in Zeist naar school ging. Jongen, jongen. Al tijd geleden, Ja. tijd gaat hard. 50 jaar, zegt het, wat een Maar goed, maakt allemaal niet uit. We zijn er weer, gezellig. En we gaan weer gezellige dingen doen. We hebben straks het weer om half 1. We hebben natuurlijk punten uit de agenda. Misschien dat ook onze razende reporter Joop van Nes junior zich nog even meldt. Ik heb geen idee. Hij heeft altijd contact met Angela natuurlijk. Ik weet niet of hij erbij ook wil. Maar ja. <laughs> Dat zien we dan weer. geval eh, hebben we ook weer eh, gezellige muziek. Tuurlijk. Van alles wat, rijp en groen. Vroeger zijn erachter op 45 en 33 toeren, maar dat doen we niet vandaag. Dat is alleen op woensdag, ja. Nee, het is gewoon rijp en groen. Oftewel, we draaien nieuwe dingen, oude dingen, lekker alles door elkaar heen. die swingende tune. Soms heb ik de neiging om hem gewoon lekker even helemaal te laten draaien. Maar ik zo'n heerlijk nummer vind. Mensen die wel eens vragen, wat is het eigenlijk? Nou, dat is Dave Grusin en eh, Lee Rittenhauer. Met Early AM Attitudes. Lekker liedje, oh, lekker stuk gewoon. Lekker, Maar ja, we zijn hier niet om naar tunes te luisteren. We zijn hier om eh, gewoon te luisteren naar eh, andere lekkere muziek. Hoop ik. Demasiado corazón. Every morning I'm broken, every day I die. dat is gewoon lekker beginnen. Eh, zo'n zo beetje gure dag is jouw vandaag, hè? een beetje gure dag. En dan ga je gewoon even lekker zo'n tropisch plaatje en dan krijgt iedereen het warm. Kijk, dat moet je hebben. Dat iedereen het weer lekker warm krijgt. Toch? Ja, vind ik wel. When you were and your heart was an open book. Paul McCartney and Wings. You used to say this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. herinnering aan dit nummer tijdens de actie eh, Local Request in Beverwijk. Twee weken geleden tussen, uh, wanneer was dat weer? Oh ja, 23 december was dat vorig jaar dus alweer. Uh, mocht, ik, mocht ik zelf dit nummer zingen met een groot fanfareorkest, jongens. Nou, dat was echt een belevenis. Dat wil je niet geloven. Zo mooi was dat. Live and Let Die. Vandaar dat ik het nog maar een keertje draaide. Paul McCartney en Wings. Want dat is toch wat prachtig. Deze, ik weet niet of hij luistert, maar als hij luistert, deze is voor mijn vriend Charles. weet dat hij dit een mooi liedje vindt. Sandy Coast. True love, that's a wonder. We have been quite a few days together. But I can't help to think you don't like it this way. First you made me feel this was all forever. It's so sad. hearts of one of these days. We used to have such very long talks together, but now many times we don't know nothing to say. And that is why I wonder what you're gonna do. It's a Wonder. En dat was van de, van de Sandy Coast. Het is, eh, jammer van de platen van de Sandy Coast is altijd dat ze... Iedereen kent de liedjes, alleen het zijn geen van alle echt grote hits geweest. Dat is heel raar. Maar eh, ze hebben nooit hoog gescoord bijvoorbeeld in, in de hitparade. En dat eh, is wel jammer, want het zijn allemaal stuk voor stuk goede platen. Sandy Coast kennen natuurlijk vanaf Senior Face Again, Capital Punishment onder andere. The Eyes of Jenny hebben we ook nog. En natuurlijk deze True Love, That's a Wonder. Eh, afgelopen woensdag had ik hem voor het eerst. En eh, dus nu voor de tweede keer. Ja, dus een beetje première was het eigenlijk afgelopen. Ja, voor ZFM nog, Hè, want hij was natuurlijk al lang ergens anders te horen. Maar voor hier was het wel een beetje première. De nieuwe van Robbie Williams. Ja, dat hoort erbij hoor. Dat je niet denkt, wat is er met mijn radio? Niks aan hand. Dit is de nieuwe Robbie Williams en het nummer heet Different. when the light, something deep inside me dies. Cause I know you won't get better, better, better. You'd rather be right than be loved. The only thing I've understood, nothing's ever good enough. nieuwe single van Robbie Williams als opvolger van Candy. Eh, of dit net zo'n grote hit zou worden, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ach, het is een mooi liedje. En daar gaat het slot om. Ehm, oh ja, dat moet ik ook nog even doen natuurlijk. Want ik moet dit... Eh, moet natuurlijk niet de zaken vergeten. Eh, wacht even, moet ik nou? Oh ja... Ja, we hebben ook nog een dagcd, dames en heren. Dat uh, wist u niet. Maar, of wist u misschien wel. Ook wel, weet ik niet. Maar in ieder geval, we hebben een dagcd. Of eigenlijk een week cd. Maar we hebben drie dagen in de week uitzending. Dus hebben we drie keer een dag cd. En dus drie keer dezelfde. Oh, wat moeilijk allemaal weer. Ehm, Ray Charles is deze week de dag cd. En eh, dat is eh, de uh, 20 Greatest Hits of the Genius. En daarvan draaien we het prachtige Take These Chains From My Heart. Ray Charles. Take these chains from my heart and set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see just a spark of the love that used to be. If you love somebody new, let me find a new love to take these chains from my heart and set me free. my heart just a word of sympathy. Sympathy. Be as fair to my heart as you can be. You can be. Then if you no longer care for the love that's beating there my heart and set me free. van onze prachtige dagcd, dames en heren. Ray Charles, the 20 greatest hits of the genius. En dat nummer dat heet eh, Take These Chains from My Heart. Oftewel, haal die kettingen van mijn hart weg. Nou, ik heb nooit geweten dat de kettingen aan mijn hart zaten. Maar het zal wel, eh, als Charles het zegt, hè? Ray Charles, dan zal het wel waar zijn. En dit is het Haarlemse meisje Sandra van Nieuwland. Jawel. God is on a mountain top. For van Blue, Venus. meisje, vrouw. Uh, ze heeft de voorst niet gewonnen. Eh, althans, eh, niet de wedstrijd. Maar voor de rest heeft ze denk ik wel gewonnen. Want ze is denk ik een van de weinigen die het presteert... om maar liefst met vier platen in een top 100 te staan. Dus dat is wel even knap. Ehm, en dit laatste... werkje is natuurlijk een bewerking van het prachtige, van Shocking Blue afkomstige Venus. En dan haar eigen manier. En het roept voor mij voor mij toch allemaal associaties op met, uh, met, met Adele, hoor, vind ik. Maar dat bedoel ik dan in dit geval als compliment, want ik vind het minstens zo goed. Um, Sandra van Nieuwland, dus uit uh, Haarlem vandaan. En Venus. Ja, normaal de Angela wel En dan moet ik het doen. Potverdorie, eh, het, Rick, uh, het, het, weer van Rick Schreuder. Vandaag is er veel bewolking en af en toe is er wat zon. De wind is matig, kracht 4 uit het westen. En de temperatuur loopt op naar 11 graden. Zaterdag lijkt het een droge dag te worden met regelmatig sunnyschijn. Wind is matig, kracht 4 uit het westen. En het wordt ongeveer 10 graden. Zondag wolkenvelden, maar ook zon. Oh, dat is lekker. Ehm, het blijft droog en er is weinig wind. De temperatuur loopt op naar een graad of 10.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 Dus eh, nou, dan bent u ook weer op de hoogte van het weer. Dat is altijd wel handig als je dat even, even weet wat het weer gaat doen. Eh, dit waren de White Plains. En dat nummer dat heet eh, When You Are a King. Nou, ik zou best eens een tijdje koning willen zijn. Ja, maar dan wel een koning met een beetje macht. <laughs> Dat zou wel leuk wezen. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Zou dat leuk wezen. Nou. Geef mij een naam. De drie J's. kracht, de hoogste macht, het brilbegin, de eerste zin. Ik verslagen, weet vermoord, altijd weer het laatste woord. Ik splijt de span. sta me trouwens ineens, eh, ik sta me zo ineens te bedenken. Hè, van de, eh, je hebt natuurlijk tussen kerst en nieuwjaar hebben je natuurlijk zo'n glazen huis hè, ergens. En dan steken denk ik ineens al van wij hier bij Zand in CFM hebben dat eigenlijk altijd. Ja, als je hier op het Gasthuisplein komt, er staat een grote raam. Dan kun je het zo zien, kun zo de studio in kijken. Dus wij hebben eigenlijk gewoon 24 uur, 7 dagen per week, 365 ja, dagen per jaar een Glazenhuis. Eigenlijk, hier. Maar dat duurt niet zo lang meer, want we gaan verhuizen. Dus eh, u kan er nu nog even van genieten. Dan moet u wel snel zijn, want na 1 juli dan eh, zijn, zitten we heel erg anders. Dan... Eh, zijn we verhuisd. Maar tot die tijd, dan kunt u het nog allemaal even bekijken. Eh, de drie Jezus waren dat. En we gaan door met een andere hit van dit moment. In de Euro Breakdown staat hij op nummer 3. En ik vind het nog steeds een lekker plaatje. Ik zei, ik vind het nog steeds een lekker plaatje. Jawel.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 Uh, vanavond in strandpavioen strandpaviljoen Talassa is er dus een nieuwjaarsreceptie voor alle zandvoorters. Dus... Eh, dat is tussen, tussen 7 en 9 uur. Tussen 19 en 21 uur. 7 en 9 dus. Voor alle Zandvoorters bent u dus van harte welkom <laughs> het zal druk worden, zal alles antwoorden komen zijn. Uh, eh, u bent dus van harte welkom daar. En het thema van deze receptie is... Beter met elkaar wordt het beter. Nou... Dat is, eh, dat is wel even leuk natuurlijk. Ehm, nou, en als u nou dan geweest bent, dan kunt u, eh, als u die receptie achter de rug hebt, dan kunt u gelijk door naar Oomstee. Want Oomstee heeft vanavond een uh, heuse jam-sessie. Oh nee, jam-session moet je dan zeggen natuurlijk. Jam-sessie. Nee, jam-sessie. Oomstee dus, die zit aan de Zeestraat. Die hebben vanavond dus een heuse jam-sessie. En dat begint om half negen. Dus als je nou van Talassa gewoon naar Oomsteen gaat, nou, dan heb je een gezellig avondje. Toch? Ja, dacht ik wel. Een leuk avondje gaan zo even. Heel is wel gezellig allemaal. Niet waar? Jawel. Zo is het. En dit is Anouk. Onze hoop voor het Songfestival. Vergeef ze hoop, denk ik. Maar goed... Laten we positief blijven. Dit nummer heet Lost. En ik hoop niet dat dat voor Anouk geldt dan. If roses are meant to be red. Violets to be blue. Why isn't my heart meant for you? My hands longing to touch you. But I can barely breathe. Story eyes that make me melt right in front of me. Lost in this world, I even best, vind ik eigenlijk persoonlijk. Lost! En ik hoop niet dat we dat na het Songfestival kunnen zeggen. Dat, ze weer, <laughs> dat zij ook verloren hebben. Hoewel, nou ja. Oké. Okay. nummer dat prachtig, eh, prachtig liedje dus. Geschreven door Anouk en zo. Ehm, we gaan even heel erg lekker terug in de tijd, jongens. Terug in de tijd naar het... Eh, de, ja, de Summer of Love. Eigenlijk zo'n beetje eind 60 jaren. Prachtige plaat. Steve Winwood. Dave Mason, Chris Capaldi. Traffic and Hole in My Shoe. I looked in the sky where an elephant's eye was looking at me. just wasn't real. Schoen, oftewel Hole in My Shoe. Graphic was eh, Steve Winwood. Chris Wood, ook die zat er nog bij. Jim Capaldi, moet ik natuurlijk zeggen. En eh, verder Dave Mason, dat was het eh, illustere gezelschap Traffic. En Steve Winwood is natuurlijk begonnen als 16-jarig jochie ongeveer bij de Spencer Davis Groep. En daarna is hij natuurlijk doorgegaan met Traffic. En later ook nog met Blind Faith. En hij is nog steeds actief. En hij kan het nog steeds. Hij is ook nog steeds fantastisch goed. Oké, we hebben ook een eh, prachtige uh, dames en heren. Ik zei het al. De 20 Greatest Hits of the Genius. Oftewel Ray Charles. En eh, ja, als je aan Ray Charles denkt, dan denk je aan het volgende nummer. dat geschreven werd ooit door Hogie Carmichael. En dat langzamerhand is verworden tot het tot het volkslied van de Amerikaanse staat Georgia. Er is nog een leuk verhaal over dit nummer te vertellen. Dat is dat eh, Brian Epstein, die, eh, de manager van de Beatles natuurlijk... die vroeger een eh, platenzaak in Liverpool had met zijn assistent... Ehm, meneer Taylor uh, Brian Epstein had altijd het vermogen om, om hits te voorspellen. Dat kon hij heel goed. En op een gegeven moment hoorde hij dit nummer van Ray Charles op de radio. En die zei tegen zijn... Uh, Alistair Taylor was dat. Zijn, zijn, eh, zijn, zijn assistent van dit wordt een nummer 1 hit. En Alistair Taylor zei... Wel nee man, dat vindt de jeugd heel veel tegenwoordig helemaal niet leuk. Dit is soort liedjes. Nou paar weken later stond dit nummer dus inderdaad op nummer 1 van de Engelse hitparade. Ray Charles met een monument, mag ik wel zeggen.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 Eh, die heeft er bijvoorbeeld ook een versie van gemaakt... met de Spencer Davis Groep. En zo zijn er nog vele... Er is zelfs een Nederlandse versie van, van de Maskers... is er, dames en heren, van ditzelfde nummer. Maar dit blijft toch echt de mooiste uitvoering die er is. Ray Charles en Georgia on my mind. En daar kan echt helemaal niemand tegen op. Zo, toevallig. Lekker. hey, hoppa. Het zijn de baby's. Every time I think of you. Dat was de titel. It always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood.